Het bedrijf deed aangifte bij de politie. Daarna werden werknemers bedreigd en afgeperst. De hoofdverdachte in de zaak, Ali G., moet van de rechter bijna 20 jaar de cel in. Er is een ongekende terreurcampagne op poten gezet tegen het bedrijf, haar medewerkers en familieleden van de directie. Bij die aanslagen zijn huizen beschoten zware vuurwerkbommen tot ontploffing gebracht of is brand gesticht. Naast Ali G stonden er nog vier anderen voor de rechter. Zij krijgen ook straf. De politie onderzoekt 500 aangiftes van haardhoutoplichting. Mensen hebben via webshops stookhout gekocht als alternatief voor de hoge energieprijzen... maar krijgen het hout nooit geleverd. Als je goed oplet, overkomt het je niet, zegt de politie. De nep-webshops zijn vaak makkelijk te herkennen aan slechte vertalingen... of niet bestaande houtsoorten die te koop worden aangeboden. Beren, bevers, bison's en bultruggen... Allemaal grote dieren waarvan er steeds meer zijn in Europa. Het gaat goed met ze sinds ze wettelijk worden beschermd, zeggen onderzoekers. Ook tientallen vogelsoorten en bijvoorbeeld een schildpadsoort komen steeds vaker voor. je staat er misschien niet bij stil vandaag op Nationale Koffiedag. Maar je kopje koffie betekent vaak een aanslag op het milieu. Door de ontbossing voor koffieplantages en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze Nederlandse start-up werkt daarom aan duurzame koffie, gemaakt zonder koffiebonen. Een aantal graansoorten, eh, de lupineboon, kikkerert, eh, blauwe bes zit erin, rogge, gerst. en Een mix van eh, allerlei niet-tropische grondstoffen. Ja, en hoe smaakt dat dan? Je zou kunnen zeggen dat het ons heel goed gelukt is om best vieze koffie te maken dus we, zijn, eh, we, gaan door. We zijn de, komende vijf of tien jaar werken wij door aan, het steeds koffieachtiger maken van ons product. Is dit al die hele lekkere speciale koffie? Eh, work in progress, zou ik dan zeggen. En van best vieze koffie naar best vies weer. Veel buien, graadje of 12 vandaag. Morgen begint in het noorden mistig. Verder een mix van zon, wolken en opnieuw wat nattigheid. Het wordt dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht.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 There are lonely roads we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the scars from all the battles that I fought.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 van een partij cocaïne in een zending bananen... waren er aan de lopende band incidenten zoals bedreiging en brandstichting. Opnieuw heeft Rusland zich expliciet uitgelaten over de inzet van kernwapens. Oud-president Medvedev benadrukt nu dat nucleaire dreigementen geen bluff zijn. Net zoals president Poetin dat vorige week al zei. Volgens Medvedev heeft Rusland het recht om zichzelf te verdedigen met kernwapens als dat nodig is. Schrijver Arnon Grunberg krijgt in november de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt de schrijver vanwege de manier waarop hij zijn volkomen eigen herkenbare stem in boeken heeft verwerkt. Het weer bewolkt, veel regen, heel af en toe zon. Aan de kust op onweer 12 graden. I'll give a little bit of my love to you There's so much that we need to share yo G You probably won't even understand this So I'ma try and paint the picture on the canvas Just wanna tell you you won't ever get abandoned Can't lie I started writing and got anxious But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted One in a million, couldn't try it if we planned it Don't mind me, just fly free in my G Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone That's my angel, she'll be stable until I'm one I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you yeah. forever, you were always, always mine. Heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change you for the world, yeah. No other name, tired of saying no.